van zijn bezoek aan Duitsland voor het eerst door een enthousiaste menigte onthaald. In Freiburg in het zuidwesten waren tienduizenden mensen op de been toen Benedictus in zijn pausmobiel door de stad reed. Eerder op de dag was de paus nog in Erfurt in het oosten van Duitsland waar veel minder katholieken wonen dan in het westen. Paus Benedictus spreekt daar de mensen die het geloof trouw leven tijdens het nazisme en daarna het communisme. Er was in Erfurt een veiligheidsincident. Een man schoot met een luchtdrukpistool op een beveiliger. De paus is volgens het Vaticaan nooit in gevaar geweest. Criminelen kraken steeds vaker telefooncentrales van bedrijven. Ze bellen volgens de telecombedrijven voor duizenden euro's dure 0900-nummers... of bellen naar mensen in Kenia, Zimbabwe of Rusland. Twee jaar geleden werd de hooguit één keer per week een centrale gekraakt. Nu is dat al twee tot vier keer. Voor het weekend nog weer de gezondheidscentrum in Gouda de dupe van criminelen. KPN vergoedt niets, want vindt dat bedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van hun telefooncentrale. Minister Hill heeft in Kunduz de Nederlandse militairen en politiemensen bezocht. Dat was voor het eerst dat hij in de Afghaanse provincie was. Hij wilde volgens Defensie met zijn bezoek zijn belangstelling tonen voor het werk van de Nederlanders in Kunduz. Hij werd vergezeld door de commandant der strijdkrachten, generaal Van Um. Het was ook voor hem zijn eerste bezoek aan Kunduz. Op het Europees kampioenschap volleybal hebben de Nederlandse vrouwen ook hun tweede wedstrijd in de groepsfase gewonnen. Bulgarije werd verslagen met 3-0. Met dezelfde cijfers won Nederland gisteren de openingswedstrijd tegen Spanje. Nederland is nu zo goed als zeker van een plaats in de volgende ronde. Morgen spelen de volleybalvrouwen tegen wereldkampioen Rusland. Het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig. Eerst in de ochtend nog wat mist. Het wordt 20 graden aan zee en 24 graden in Limburg.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 21 jaar alweer van die hitlijst. Aflevering 38, vandaag 23 september 2011. In de lijst 18 stijgers, 2 zittenblijvers, 17 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Uit de lijst verdwenen zijn The Black Eyed Peas, Don't Stop the Party, Kate Ryan, Love Life en Elena met Disco Romance. Snelste stijger, die komt er volgens mij nog aan. Dus ik heb, ja, die komt er straks zelfs aan. Something in the Water, Brock Fraser, 9 plaatsen winst. Snelste dalen Coldplay, Every drop is a Waterfall. Van 17 in één keer zakken naar nummer 30. En langs noteren natuurlijk met 21 weken Give Me Everything Tonight, Pitbull en zijn vrienden. 23 september vinden we ook wel terug in de geschiedenisboeken. Onder andere 1875 William Bonney, dat wel Billy the Kid, die wordt voor de eerst gearresteerd. 1932 is de Koninkrijk Hudjas en Najaf, dat wordt samengevoegd tot het Koninkrijk Saoedi-Arabië. In 1999 is het de NASA laat weten dat ze contact met de Mars Climate Orbiter verloren hebben. Dat alles op 23 september. 23 september 2011 begint het tweede uur van de Euro Breakdown met de nummer 19.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 En die is deze week de snelste stijger. In totaal gaat zij namelijk 9 plaatsen omhoog in haar derde week alweer. Daartussen zitten wel wat platen hoor. Ina Rider, de Club Rocker op 15. Room 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger op 14. En 13 is er voor Jennifer Lopez en Lil Wayne. I'm Into You. Wil je het lijst nou nalezen? Dat kan hoor, hij staat op internet. www.cfmzandvoort.nl Dan kan je hem nog even helemaal nalezen. Zie je ook uh, de tweede plaats van James Morrison staan.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 Kijken wij weer even 10 platen achterom. Op nummer 20 Kelvin Harris en Clears en Bounce. In de vierde week eh, stijgen zij vier plaatsen van 24 naar 20. Zeven weken in de lijst Jean Paul, Alexa Jordan, Got To Love You. In de zevende week omhoog van 21 weer naar 19. Van 11 zakken naar 18 in de 10e week Jesse G, Nobody's Perfect. 11 weken in de lijst, twee plaatsen zakken van 15 naar 17. Beyoncé, The Best Thing I Never Had. In de derde week is er Brock Fraser, Something in the Water. De snelste stijger van 25 naar 16. Van 14 zakken naar 15 de Yo-Yo van The Euro Breakdown. In de achtste week Ina Flowrider, de Club Rocker. 14 weken in de lijst, 5 plaatsen verlies voor Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger. 13 weken in de lijst van 7 zakken naar 13, Jennifer Lopez, Lil Wayne, I'm Into You. Jennifer Lopez en Papi staan nu 6 weken in de lijst. Gaat van 16 omhoog naar 12. En James Morrison is A Slave to the Music.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 Dus de top 10 in. Zes weken lang staat de eh, plaat nu in de lijst. Jim Clay's Heroes, Adam Levine daarvoor, Stereo Heart. Acht weken staan die in de lijst. ze gaan omhoog van 13 naar nummer 10. Straks gaan wij weer even kijken wat het weer gaat doen. Maar eerst nog de nummer 8 voor jou. Uit handen van Don Omar. In de 11e week verdubbelt hij zijn positie van 4 naar 8. voor vandaag gehad. Straks voor jou dus nog één daler. Twee zittenblijvers. En vier stijgers heb ik voor je klaarstaan. Dat de eh, top 7 die komt er namelijk aan. Maar eerst even het... Uh... ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag veel zonneschijn. Er zijn wel wat wolkenvelden, maar het blijft overal droog. De temperatuur die stijgt naar de maximale 18 graden. En dat alles bij een overwegend, overwegend matige zuidwestelijke wind vanavond en de komende nacht zijn er dan weer flinke opklaringen en kans op wat mist. De wind waait dan eh, matig uit het zuiden. De temperatuur daalt naar een graadje of 9. Morgen beginnen de dag met mist, maar geleidelijk zien we de zon tevoorschijn komen. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. temperatuur stijgt naar maximaal 19 graden, wellicht een graadje of 20 hier en daar. Zaterdagavond, zondagnacht en is er weer kans op mist. De wind waait dan zwak uit zuid tot zuidwest. De temperatuur daalt naar een graad of 11. Zondag ook weer flinke periodes met zon. Het blijft wel droog en de wind die waait zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten. Temperatuur zondag 21 graden. We gaan dus een eh, lekker weekend tegemoet. Wil je dat zonder boetes doen? Luister dan even. Ik heb namelijk één flitser voor je. Die staat in Haarlem op de Leidse Vaart. Ter hoogte van het Shell Tankstation wat daar zit. Daar, wordt je snelheid gecontroleerd. Mocht je daar dus rijden, hou er rekening mee dat ze niet al te hard gaat rijden daar. Het ritme van Zandvoort. Ladies and gentlemen, let's go! Hit it! De nummer 10 van vorige week. Stijgt deze week drie plaatsen, vinden we terug op nummer 7. Hey, En toevallig staan ze ook 7 weken in de lijst. Lloyd Andrew 1000 en Lil Wayne, dedicated to my ex. Wow, she gave my love away. I really shouldn't blame her. But now, that pussy is a stranger. pussy can have nine lives I will week blijven zij zitten waar ze vorige week ook zaten, namelijk op die nummer 6 plek. En vorige week bleven ze ook zitten op nummer 6. De derde week achter elkaar dat ze net niet de top 5 halen en gewoon op 6 blijven hangen. Lloyd, Android Doust en Lil Wayne, Dedicated to My Ex and Miss That Pussy. De zevende week dus weer omhoog van 10 naar nummer 7. Don Omar, Danse Ria, Rio, Ria, nee, Rio, Miss Sunshine. Jim Clay's Heroes en Adam Levine Stereo Hard maken de top 10 helemaal compleet. We gaan de top 5 in. We doen dat met de plaat die 8 weken in de lijst staat. Vorige week ook op 8 stond en deze week 3 plekken winstpak dus naar nummer 5. De plaat is van Snow Patrol en heet Call It Out in the Dark. De plaat die trouwens vorige week op 5 stond is eh, Hot Shell Ray Tonight Tonight.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 In de zevende week omhoog van 5 naar 4. De voorsnoop Talk, Cold Out in the Dark. In de achtste week omhoog van 8 naar 5. Ik zei het net al, we hebben nog één zitten blijven. En die zitten blijven, die zakt van 2 naar 3. In de elfde week is dit Shakira en Pitbull Rabiosa. Rabiosa, Ram pa pa bum, ram pa pa bum, ram pa pa bum. And me went downtown, cause now I am a criminal, criminal, criminal. Oh Lord of mercy, now I am a criminal. Man down, tell the judge please give me minimal. Run out of town, none of them can see me now. naar 3 en nu van 3 naar 2 Rihanna en Man Down. Ondertussen alweer 8 weken lang in de lijst van Europa. Nog één plaat voor je te gaan. De beste plaat van Europa. 10 weken lang staan ze al in de lijst, net als vorige week. De Red Hot Chili Peppers bovenaan. The Adventure of Rain Dance Maggie. Lipstick, junkie, debunk, the all in one.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 De Amerikaanse minister van Financiën, Gardner, sprak een ernstige waarschuwing uit.